Mark Visser met het NOS-journaal. De Amerikaning in Californië heeft een bevestiging gekregen dat het gelukt is de zonde op tijd af te remmen. De raket met Juno werd vijf jaar geleden gelanceerd. De zonde moet meer duidelijkheid verschaffen over de samenstelling en het ontstaan van Jupiter. Tientallen tot honderden probleemkinderen worden heen en weer geschoven tussen de jeugdzorg en GGZ-instellingen. Drie zorginstellingen zeggen in de Volkskrant dat de behandeling van deze kinderen zo ingewikkeld is dat niemand zich er raad mee weet. De kinderen hebben meerdere problemen tegelijk, bijvoorbeeld autisme en gewelddadig gedrag. Volgens de zorginstelling die alarm slaan in het rondpompen van deze patiënten funest. Ze voelen zich steeds minder gewenst en gedragen zich steeds extremer. In de Amerikaanse staat Florida heeft een man per ongeluk zijn zoon van 14 doodgeschoten. Hij haalde bij een schietbaan per ongeluk de trekker van zijn geladen wapen over... en raakte zijn zoon die achter hem stond. De jongen overleed later in het ziekenhuis. De overheidssubsidie voor de christelijke homo-organisatie Hart van Homo's wordt niet stopgezet. Volgens minister Bussemaker is uit overleg gebleken dat de organisatie niet aanstuurt op een leven van seksuele onthouding, zoals ze aanvankelijk vreesden. Bussemaker dacht erover de subsidie van 45.000 euro per jaar voor Hart van Homo's in te trekken. Nu zegt de minister dat het cruciaal is dat homoseksualiteit in orthodox-christelijke kringen bespreekbaar wordt gemaakt. Nederland is vooral aan de randen vergrijsd, meldt het CBS. Naar verhouding wonen de meeste 65-plussers in Zeeland, Groningen, Drenthe en de Achterhoek en Limburg. In Zeeuws-Vlaanderen is bijna een kwart van de bevolking 65 of ouder. In Limburg groeit het aantal ouderen het sterkst. Jonge gezinnen trekken vaak naar de grote steden. Daar is het aantal ouderen relatief laag. 18% van de bevolking is nu 65-plusser. 20 jaar geleden was dat 13%. Het weer, vanochtend af en toe nog wat regen, later wat zon, maar ook een bui bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat tussen Hilversum Noord en Knoopend Muidenberg 9 kilometer door een kapotte auto. Er ligt rommel op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Het betreft een houten balk tussen afrit Geldermalsen en Zaltbommel 6 kilometer file. Op de A6 Lelystad richting Muiden tussen Almere Stad en Muidenberg 6 kilometer file. A7 Den Oever richting Zaandam tussen Wochnum en Purmerend Noord 9 kilometer. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum bij Hardingsveld-Giessendam 4 kilometer.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, me, esta rumba taitana que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré gitana que yo siempre cantaré. cantaré. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema de amores cuando se embala su vela, cuando se embala Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré.